uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Er zijn toch demonstranten naar het Malieveld in Den Haag gekomen... om te demonstreren tegen de coronamaatregelen. De demonstratie was verboden omdat er te veel mensen op af zouden komen. En de verwachting was dat de demonstranten niet genoeg afstand zouden kunnen houden. Volgens de politie zijn er nu tientallen demonstranten aanwezig. Zo'n 100 bewoners die in quarantaine zitten in een flat in Guttingen... in de Duitse deelstaat Neder-Saxen... hebben gistermiddag geprobeerd om die quarantaine te doorbreken. Ze probeerden door de hekken heen te gaan die om de flat zijn neergezet... en ze raakten slaags met de politie. Alle 700 bewoners van de flat zitten in quarantaine... nadat bij zo'n 120 van hen het coronavirus was vastgesteld. De bewoners gooiden onder andere stenen en autobanden naar de politie... waarop de politie traangas inzette. De 40 militairen in opleiding in Oorschot... die eerder deze week met milde klachten naar huis waren gestuurd... blijken niet besmet met het coronavirus. Dat meldt het ministerie van Defensie. De militairen van de opleidingseenheid in School Zuid... waren uit voorzorg in quarantaine geplaatst. Ondanks de negatieve testen blijven ze vooralsnog thuis tot ze 24 uur klachtenvrij zijn. De overige medewerkers van School Zuid, die uit voorzorg naar huis waren gestuurd, gaan na het weekend weer aan de slag. In de Engelse stad Reading zijn gisteren drie mensen doodgestoken in een park... en nog eens drie anderen raakten zwaar gewond. Kort na de aanval werd een verdachte aangehouden, een man van 25 uit Reading. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreurdaad. Wat het motief voor de steekpartij dan wel was, is onduidelijk. Eerder op de dag was in het park in Reading een Black Lives Matter demonstratie. Volgens de politie is er geen indicatie dat er een verband is tussen het protest en de steekpartij. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en daar kan vanmiddag wat regen vallen.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 En alleen als het echt noodzakelijk is, nemen we het openbaar vervoer. En met klachten blijf je natuurlijk thuis. Want alleen als we onszelf en elkaar goed beschermen, gaan er steeds meer deuren open. Alleen samen krijgen we corona onder controle.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 En in, de het tweede uur heb ik ook een, een drieluikje klaarstaan... van de, drie bassisten. Ray Brown met Duke Ellington, Sam Jones en Victor Woten. Ik heb ook nog een drieluikje met drie diva's. Nancy Wilson, Shaka Khan en Sarah Vaughan. En uh, Corey Weeds, Miles Davis. Nou, ik weer te veel om op te noemen. Een, een, gemengd gezelschap zou ik bijna zeggen. Op deze fraaie zondagochtend. En ik zie dat de zon tussen de wolken doorpiept. En dat hier af en toe in Zandvoort gewoon het zonnetje schijnt. Dus we gaan er een mooie uur van maken. En hoe kan je dat beter doen dan eh, te beginnen met de nieuwe cd van Diane Schuur. 2014 had ze nog een cd uitgebracht. Eh, I Remember You, Love to Stan and Frank. Ik denk Frank Cable zal dat geweest zijn. Maar nu heeft ze een eh, cd uitgebracht... samen met eh, co-producer en saxofonist Ernie Watts. En van deze nieuwe cd de titelsong. Diane Schuur, Running on Fate. lately I've been running on faith. What else can I do? But my world will be right when love comes over you. Lately, I've been talking in my sleep. can't imagine what I'd have to say. Except my world will be right when love comes back. we'd go running on faith. All of our dreams would come true, and our world will be right when love comes over. head down to my toes. I feel it, it's setting my soul free, yes it is. Diane Schuur, afkomstig van haar nieuwste cd Running on Fate. Ja, dat eh, past op de zondagochtend toch? Ehm, ik had beloofd een drieluikje te doen van eh, een aantal bassisten. En mijn eerste die ik gekozen heb, dat is Duke Ellington. En dat is natuurlijk geen bassist, maar hij werkt samen met bassist Ray Brown. En eh, eh, dat uitvoeringen die doen een beetje denken aan Duke's werk samen met Jimmy Blanton. En dat is een, een, een leuke... een leuk nummer geworden. Ik ga eens even kijken van welke cd het eigenlijk komt. Do Nothing Till You Hear From Me. Eh, van de cd This One is for Blanton. Duke Ellington, piano, Ray Brown op de bas. Komt-ie. Ellington op de piano natuurlijk. En eh, eh, Ray Brown op de bas. En eh, dit nummer heette Do Nothing Till You Hear From Me. Van de mooie LP This One for Blanton Een LP uit 1972. ik had gezegd een, een, een paar nummers over bassisten. En de volgende die ik op mijn lijstje heb staan... dat is het Sam Jones trio. En de, van de CD... De, of LP moet zeggen, de bassist. En eh, daar speelt hij mee met Kenny Barron op de eh, elektrische piano... Eh, Jones op de bas en Keith Copeland op de drums. De de Hymn of the Scorpio, Sam Jones... Jones, een eh, bijzondere bassist zou ik bijna zeggen. Eh, zeer vernieuwend in zijn tijd. Eh, een andere bassist die nou, vernieuwend is geweest, of is... dat is Victor Woten. En ja, die volgens mij heeft al drie keer benoemd tot beste basspeler... en is, heeft allerlei Grammys gewonnen. Ze speelde bij Bella Fleck... En speelt volgens mij ook in een, in een ja, heavy band. Een, heavy met, een metal band, Nitro. En van Victor Woten eh, wil ik ook nog een eh, nummertje draaien. Victor Woten. En dat is het bekende waar ik ook het eerste uur mee begon. Song for My Father. Heel bekend van eh, Horace Silver. Maar dit in uitvoering van Victor Woten. Van het cd Palmistry uit 2008. Song for My Father. Thank you. Victor Woten. En de halve familie Woten speelde mee op deze cd, Palmistry. Eh, ja, tijd voor dit. klein tussendoor. Ik kwam nog een, een eh, LP tegen van Hubert Laws. En die LP die heette Family. En er zat een heel mooi nummer op, Wildlife. Wildfire, sorry. En hij zelf speelt natuurlijk eh, fluit, piccolo en uh, backing vocals. Maar ik, en er zijn een aantal zangeressen. Bobby Lyle op de piano, David T. Walker en Ron Muldrow gitaar. Maar de bassist is ook weer een bekende, Nathan East. En de drummer is ook bekend Leon Chancellor. En het is een mooi nummer. Wildfire. Hubert Laws. Als, eh, onder, eh, eigenlijk valt het niet meer onder de bassisten. Maar Nathan East is wel een hele bekende hoor. Hubert Law. dat was eh, Hubert Laws eh, op de fluit. En eh, op de bas hoorde je nog Nathan Ismail meespelen. En het nummer heette Wildfire. Komt van een cd'tje Family uit 1980. mooi. dan is het nu tijd voor een drieluikje vocalisten. En dan heb ik gekozen Ramses Lewis met Nancy Wilson. Peel Me A Grape. Shaka Khan. I Love You Porky. Sarah Vaughan. I Didn't Know The Time It Was. Ja, wat vind je de mooiste? Als ik eigenlijk kijken. Ik begin maar met Ramsey Lewis en Nancy Wilson. Ramsey Lewis, Nancy Wilson. Even opzoeken waar ik hem heb neergezet. Hier komt hij. Pilmia Grape. Prachtige uitvoering. Grote klasse. a grape, crush me some ice, skim me a peach, leave the fuzz for my pillow, start me a smoke, talk to me nice. You've got to wine me and dine me. Don't try to fool me, bejewel me, either amuse me a fry, crack me a nut, bring a bowl full of bonbons, chill me some wine. Keep standing by, just entertain me, champagne me, show me you love me, kid love me. best way to cheer me, catch me say, do it. Jump to it. Send out for scotch. Call me a cab. Cut me a rose. Make my tea with the petals. Just hang around. Pick up the tab. Never Ja, daar word je toch stil van. Ramses, uh, Ramsey Louis, Lewis en Nancy Wilson, uh, Grape from the, eh, van de cd Mean to Be, een cd uit 2001. Ramsey Lewis op de piano, Nancy Wilson zong natuurlijk, Larry Gray op de bas en Ernie Adams op de drums. Ja, prachtig, prachtig, prachtig echt grote klasse. Uh, dat kan ik ook van de volgende zeggen. Dat is ook een, uh, eh, van de mooiste uitvoeringen die ik ken van dit nummer. Eh, I Love You Porky uit Porky and Bess. dit wordt zo fantastisch gezongen door Shaka Khan. En dat komt van een LP Echoes of an Era. 2003. Het nummer duurt zes minuten, maar de zes minuten zijn zeker de moeite waard. Want er zitten solo's in van, ja, niet de eerste, de beste natuurlijk. Ik, de pianist is Chick Corea en eh, Freddie Hubbard die, eh, op de bugel. Dus het, wordt echt genietig geblazen de komende zes minuten voor Shaka Khan. <clears throat> I love you, Porgy. I want to stay here, But I ain't worthy You are too decent to understand. For when I see him, he hypnotizes me. When he takes hold of me with it. nummer I Love You Porky. Eh, gezongen door Shaka Khan. En eh, eens even kijken wie er nog meer. John Henderson hoorde die op de sax. Freddie Hubbard op de trompet. Chick Corea op het eh, piano. Stanley Clark op de bas. En Lenny White speelt op de drums. En wat een uitvoering. Hè. Wat een uitvoering. Ja, moeilijk kiezen. Ik ga je voor Nancy Wilson, ga je voor Shaka Khan...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 De gitaar herkende je natuurlijk meteen Joe Pass. Andy Simpkins op de bas en Harold Jones op de drums. Dat waren drie diva's achter elkaar. Nancy Wilson, Shaka Khan en Sarah Vaughan. Nou, wat was de mooiste? Ja, een moeilijke keuze is dat. En we gaan eruit en dan eh, gaan we eruit met... eens even kijken wat ik daarvoor heb staan... Eh, oh ja, een stukje Jaap Dekker, Lazy Tune tot de klok van 12. Jekker is een eh, paar maanden geleden overleden. En eh, hij is natuurlijk bekend als de Boogie Woogie Man. Maar hij heeft prachtige cd's gemaakt. Ook onder andere filmmuziek. Kortom, heel veel mooie muziek. Tweede uur gaan we, het laatste uur gaan we zo direct in met V.